Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben ingestemd met een noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment voorkomen dat een deel van de federale overheid zou worden stilgelegd. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven... en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen moet de Amerikaanse politiek het de komende tijd eens worden over verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Het overleg tussen Polen en Tsjechië over een omstreden kolenmijn is mislukt. De Poolse mijn ligt in het grensgebied bij Tsjechië en veroorzaakt onder meer luchtvervuiling. Tsjechië wil daarom dat de mijn sluit, maar het is niet gelukt om daarover met Polen een akkoord te bereiken. In mei bepaalde het Europese Hof van Justitie dat de kolenmijn voorlopig dicht moet, maar Polen weigert dat. Volgens dat land is de mijn belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening. Polen moet de Europese Commissie nu een half miljoen euro per dag betalen, zolang de mijn open blijft. Café- en restauranteigenaren hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze dicht moesten vanwege corona. Dat schrijft de procureur-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Sinds vorig jaar krijgen rechters te maken met ruzies tussen de horeca en verhuurders. Omdat de uitspraken in deze zaken nogal uiteenlopen... moet de Hoge Raad er een oordeel over vellen. Het advies aan de Raad is nu dat de horeca-eigenaren recht hebben op huurkorting. Een man uit Amsterdam is aangehouden voor oplichting via advertenties met bekende Nederlanders. Gedupeerden werden op een site met nepnieuws verleid om geld te investeren, maar dat zagen ze vaak niet meer terug. Vermoedelijk gaat het wereldwijd om tientallen miljoenen euro's. Het weer. In het noordwesten wat regen, in de rest van het land zo goed als droog. Het koelt af naar 10 tot 13 graden en het blijft flink waaien. In de ochtend in het oosten wat zon.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 Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik Stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.